12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In IJmuiden is een handhaver van de gemeente mishandeld toen hij jongeren op de pier aansprak. Die wilden daarvan afspringen, terwijl dat verboden is omdat een van hen zich niet kon identificeren, wilde de BOA hem aanhouden. En daarop werd de ambtenaar mishandeld. De politie heeft twee aanhoudingen verricht. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. De voorzitter van de veiligheidsregio reageert in met het oog op morgen geschrokken op de mishandeling. Bij gebrek aan een betere uitrusting zouden boa's volgens haar een bodycam of een noodknop moeten krijgen. De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Open Skies-verdrag. Dat heeft president Trump aangekondigd. In het verdrag is geregeld dat de 35 deelnemende landen... met verkenningsvliegtuigen door elkaars luchtruim mogen vliegen. Maar volgens de VS heeft Rusland meermaals de Amerikanen toegang tot bepaalde gebieden geweigerd. Zoals bij de grens met Georgië. Bij Dynamo Dresden blijkt een vierde speler besmet met het coronavirus. De complete selectie en staf van de Duitse ploeg uit de Tweede Bundesliga... zat al bijna twee weken in thuisisolatie. Enkele dagen nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld. Daardoor kon Dresden de competitie nog niet hervatten. Wel mag er vanaf zaterdag weer worden getraind. De stad Seoul overweegt de winkels van Chanel tijdelijk te sluiten. Vorige week stonden er lange rijen voor de vestigingen van het luxe modemerk. Veel Zuid-Koreanen wilden nog snel een jas of tas scoren... omdat Chanel heeft aangekondigd dat de prijzen flink omhoog gaan. Voor sommige kledingstukken gaat het om een prijsstijging van honderden euro's. Door de lange rijen is Seoul bang dat mensen zich niet houden aan de afstandsregels... en dus voor verdere verspreiding van het coronavirus. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en kunnen er ook buien vallen. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 21 tot 28 graden.